uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. De Europese Commissie onderzoekt of bevroren tegoeden van Russische oligarchen... gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen gisteravond. Von der Leyen wil ook dat hulp voor de wederopbouw gekoppeld wordt aan hervormingen. Zo is het tegengaan van corruptie noodzakelijk... voordat Oekraïne eventueel kan toetreden tot de EU. Vorig jaar is het aantal mensen dat geregeld sport opnieuw gedaald. Dat komt vooral door de twee lockdowns, blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC-NSF. Het aantal mensen dat geregeld sport is sinds de start van de meting in 2013 niet zo laag geweest. Volgens NOC-NSF verkeert Nederland nu, na de coronacrisis, in een beweegcrisis. In Sittard is gistermiddag een lichaam gevonden. De politie denkt dat het gaat om de 19-jarige jongen die al een week werd vermist. De politie heeft sterke vermoedens dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd vorige week woensdag voor het laatst gezien in het centrum van Sittard. Ruim de helft van de werkende vrouwen in de overgang zegt wel eens minder goed te functioneren. Ze hebben vooral behoefte aan meer steun van hun leidinggevende en bedrijfsarts. Dit staat in een onderzoek van het CBS en TNO. Een derde van de ondervraagden ervaart ongemakkelijke situaties... door opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken. Zo'n 200 asielzoekers zijn gisteren vanuit de Apel... naar opvanglocaties in Brabant en Drenthe gebracht. Daardoor hoefden er vannacht geen mensen op stoelen te slapen. Gisteren waren dat er nog elf. De laatste tijd konden vluchtelingen voor wie geen plaats meer was in Ter Apel... niet direct naar een andere opvanglocatie... omdat er geen vervoer voor hen was. En dan het weer. Lokaal komen mistbanken voor.